Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Marokkaanse kleuter die vastzat in een put heeft dat niet overleefd. De vijfjarige jongen zat sinds dinsdag vast. Zijn lichaam werd vanavond laat door reddingswerkers naar boven gebracht. Wanneer de jongen is overleden is niet duidelijk. Het duurde dagen om hem op 35 meter diepte te bevrijden. En gisteravond bleek hij al erg verzwakt te zijn. Rondom de put hebben mensen gebeden voor een goede afloop. De Marokkaanse koning heeft zijn condolences overgebracht aan de familie van de jongen. Duizenden Oekraïners zijn in Kharkov de straat opgegaan om te protesteren tegen een Russische invasie. Kharkov ligt niet ver van Rusland. Met spandoekteksten als Kharkov is Oekraïens willen ze eenheid met de rest van het land uitstralen. Er staan meer dan 100.000 Russische militairen aan de grens. Westerse landen vrezen een inval... omdat president Poetin niet de garantie krijgt dat Oekraïne nooit NAVO-lid zal worden. De Britse prins Andrew legt volgende maand onder Ede een verklaring af in de misbruikzaak tegen hem. Hij zal volgens de BBC in Londen worden ondervraagd en worden geconfronteerd met een aantal verklaringen. De Amerikaanse Virginia Jeffrey klaagt de prins in de VS aan. Hij zou haar hebben misbruikt toen ze 17 was. In De tijd dat ze naar eigen zeggen door Jeffrey Epstein als seksslaaf werd misbruikt. Vanwege de misbruikzaak heeft prins Andrew een deel van zijn koninklijke titels in moeten leveren. De afgelopen dagen zijn in Tirol acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren ging het om vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids. Elders in de deelstaat werd gisteren een ouder echtpaar onder de sneeuw bedolven. Weer in een andere plaats kwam vandaag een groep van vijf skiers in een lawine terecht. Dat werd één van hen fataal. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Gedurende de nacht blijft het nat en rond de 7 graden. De regen houdt lange tijd aan morgen. Daarbij waait het vrij krachtig tot hard. Aan zee kunnen er zware windstoten zijn.